NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. In de voorstad van Parijs zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest... na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld... maar het Franse OM zegt dat uit de lijkschouwing blijkt dat hij een ernstige infectie had. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties. S'nachts werden vernielingen aangericht en werden auto's en gebouwen in brand gestoken. Gisternacht werd de politie bestookt met zelfgemaakte granaten en hagelschoten. Vier agenten raakten gewond. Tien mensen werden opgepakt. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. Hij wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. poging Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij niets te maken heeft met de mislukte staatsgreep en heeft de VS gevraagd het verzoek af te wijzen. Eerder werd bekend dat een neef van Gulen is gearresteerd in de stad Erzurum. Afghanistan heeft een dag van nationale afgekondigd na de zware dubbele aanslag van gisteren. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zaars zich op bij demonstratie. 80 mensen om het leven. Er zijn meer dan 200 gewonden. De terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor het slagen opgeëist. Het is goed dat dat gebeurt na een aanslag in de avondse hoofdstad. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren, noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer vanochtend lossen nevel en wolkenvelden op. Daarna overal geregeld zon en vrijwel droog met weinig wind. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Vanaf morgen 22 tot 26 graden en ook geregeld zon.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 Dat is voorbij. We gaan nu op de Cajun Zydeco Tour. Muziek uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Mick Jagger's broer Chris opende met Alon Jouet. Hij geeft het stokje over aan Queen Ida en zij vertolkt Dancing on the Bayou. En Joel Sonnier brengt zijn versie van de klassieker Jambalaya. naar info at crossroadsmusic.nl Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Good Hearted Woman. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cindy Lauper valt een stuk uiteen als ze Patsy Klein's I Fall to Pieces ten gehore brengt. Mexico Americano van Los Fabulocos met als gast Kit Ramos. soy menos. Zacatecas a Minnesota. Hard-Hearted Woman werd tientallen malen door bekende artiesten gecoverd, maar behaalde geen hitnotering in Nederland of België. Voorbeelden zijn de Everly Brothers, Jack Clement, George Jones, Marty Robbins, Chet Atkins, Johnny Russell, Tina Turner, Hank Williams III en de Nederlandse zangeres Lana Wolff. Daar kan de uitvoering van Texas Lone Star aan toegevoegd worden. De cover van deze week. long time forgotten dream that just fell by the way. The good life he promised ain't what she's living today. Oh, but she never complains about the bad time, the bad things he's done She things about the good times they've had, all the good times come. But she's a good hearted woman in love with a good time and man who loves him in spite of his will. She can't understand. teardrops and laughter that pass through this world hand in hand. That good hearted woman loving a good time man. Well, he likes the nightlife and the bright lights and good time and friends. she don't understand him, she does the best that she can. That good-hearted woman, loving a good-timing man. Well, she's a good-hearted woman in love. good.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 Ook vandaag weer aandacht aan het verleden. Piper's Mill is een vrolijk werkje van Lucille Starr en Sylvia Thijssen. Onlangs is Linda Ronstadt 70 geworden. Helaas kan ze niet meer zingen door de ziekte van Parkinson. Ontzettend jammer, zeker als je naar een song als Carmelita luistert. Zo mooi. José Cuervo werd de enige nummer 1 hit voor Dottie West's dochter Shelley. We schrijven 1983. father's myth and dark red lung. Whenever my world mistakes like a Crossroads. Kees de Crossroads. Nummer 1 country hit. Well, it's Sunday morning and the sun is shining in my eye that is opened and my head is spinning. Was the life of the party. I can't stop grinning. I had too much tequila last night. I like to drink you with a little salt and lime. Did I kiss all the cowboys? Did I shoot out the lights? Did I dance on the bar? Did I start any fight? Now wait a minute, things don't look too familiar. And who is this cowboy who's sleeping beside me? Well, he's How'd I get his shirt on? I had too much tequila last night. Oh, Jose Cuervo, you are a friend of mine. I'd like to drink you with a little salt and lime. Did I kiss all the cowboys? Did I shoot out the lights? Did I dance on the bar? Did I start a fire? Back to the Future. We verlaten Mexico. Adios Mexico. King Carrasco. Als ik het goed weet komt Jason Hurton en de Reformed uit de staat Texas. Met Sweet Summer Air brengen ze ons in de juiste stemming. Small town affair, sweet summer air. Well, I don't know, but I wish you were here with your pretty smile. simple way you always look perfectly at me. and my brother playing some guitar tunes. Everybody singing along and dancing in the room. Well, I look up and see you standing there, prettier than ever with your curly dark hair. Well, I smile at you, next thing I know, you're smiling back at me. It's everything in this whole the good Lord willing, it's happiness we'll have. Well, I've got you and you got me and all of our friends and family. It's everything in this whole world that I could ever need. It's a Fourth of July, fireworks in the sky, and somehow I know it's gonna be a good night. It's gonna be a good Het is tijd om afscheid te nemen en Paulette Carlson, de gewezen zangeres van Highway 101, herinnert mij daaraan in It's About Time.